geïnstalleerd als president. Bij de beëdiging beloofde Martelly dat hij het land weer zal opbouwen na de aardbeving van vorig jaar. De ceremonie was in een geïmproviseerd houten gebouw op de plek waarbij de aardbeving het parlement instortte. Op het moment dat Martelly de eed aflegde viel de stroom uit. Maar uiteindelijk kon vertrekkend president Preval de blauw-rode presidentiële sjerp overhandigen. Vooral veel arme Haitianen hebben op Martelly gestemd. Bij de beëdiging waren veel buitenlandse gasten aanwezig, onder wie de Amerikaanse oud-president Bill Clinton. In Vlaardingen laat de brandweer een loods van een recyclingbedrijf gecontroleerd uitbranden. Het vuur ontstond aan het eind van de middag. Niemand raakte gewond en in de dikke rook die is vrijgekomen zitten volgens de brandweer geen gevaarlijke stoffen. Omwonenden van het bedrijf in Vlaardingen moeten uit voorzorg ramen en deuren dicht houden. De brandweer van Rotterdam-Rijnmond heeft bij de brand bij chemiepak in Moerdijk nauwelijks hulp kunnen bieden, omdat er geen contact kon worden gelegd met de meest betrokken regio's. De brandweer daar was lange tijd onbereikbaar. Het gevolg was dat Rotterdam-Rijnmond, dat de meeste kennis heeft over chemische branden, pas uren later in actie kwam. Deze informatie staat in een evaluatierapport van Rotterdam-Rijnmond over de brand bij Chemiepak dat in handen is van de NOS. In het rapport staat verder dat Rotterdam-Rijnmond niet door de andere regio's werd ingelicht over de brand, maar er zelf achter kwam via Twitter en nu.nl. Het Leidse Rijnpark in Utrecht heet vanaf maandag het Maxima Park. Dat heeft het gemeentebestuur van Utrecht besloten. De naamsverandering van het grootste park van de stad is een dag voor Maxima's 40ste verjaardag. Volgens de verantwoordelijk wethouder is Maxima een prinses met stijl en allure en heeft het park die kwaliteiten ook.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 Mocht je nou vrijdag geen tijd hebben. Zaterdag doen we het gewoon nog een keer. Dan tussen 7 en 9. 21ste nog weer van deze hitlijst. Aflevering 19. Deze week in de lijst 18 stijgers, 4 zittenblijvers, 14 dalers. En ook 4 nieuwe binnenkomers. Die hebben we alle 4 natuurlijk gehad. Ruimte is gemaakt door Milk and Sugar, Fire con Hier Hey na na na. Take That and The Flood, The, the Dirty Money Coming Home. Alicia Dixon, Jay Sean, Every Little of Een goede week is het voor eh, Lady Gaga. Vorige week namelijk nog op 28 en deze week omhoog naar nummer 18. een slechte week voor Avril Lavigne en What Zij zakt namelijk 14 plaatsen. Langs genoteerd Martin Solveig en Dragonet Hello. 17 weken lang alweer. Als een van de binnenkomers hadden we trouwens de baseballs met Candy Shop kan ik jou vertellen dat ze ook het nummer van Martin Solvlek Hello even onder andere genomen hebben. Ook die is terug te vinden op hun nieuwe album. Mocht je die dus willen horen, Hello van de Baseballs. Erg leuk gedaan weer. 13 mei vinden we ook wel terug in de geschiedenisboeken. 1619, Johan van Oldenbarneveld wordt in Den Haag onthoofd op eh, last van Staten-Generaal.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 In de tiende week eh, doen ze het weer goed. You and Me at Six van 21 omhoog naar nummer 17. Lady Gaga met Judas hoorden we daarvoor op uh, nummer 28. Althans, dat was vorige week. Deze week gaat ze omhoog naar nummer 18. Nummer 16 gaan we mee verder. Is voor Alexis Jordan en Hush Hush Hush. In de vijfde week gaat ze omhoog van 22 naar 16. Teams die man rausgefunden hat. what you gonna say You act like you gon' mean what I know that you gon' say Break it down, break it down, down, girl, don't even play Once I set the To Go. De zesde week omhoog van nummer 18 naar nummer 14. Daarvoor Mike Posner en Lil Wayne Boom Chickawawa. Acht weken lang staan zij in de lijst en die gaan van 20 omhoog naar nummer 15. Mocht je nou afvragen van wie heeft ook alweer waar gestaan, je kan straks de lijst weer nalezen op internet. www.cfmzandvoort.nl Bij de programmering klik je op vrijdag en dan doorklikken naar de Euro Breakdown, dan vind je ze allemaal weer. Dan zie je ook dat op deze, deze week op nummer 13 is blijven staan eh, James Blunt. De negende week blijft So Far Gone waar die zat. Dance. Acht weken staat ze nu in de lijst van 15, eh, ging ze omhoog naar nummer 12. Vinden wij op nummer 20 de Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough. In de 14e week zak het van 17 naar nummer 20. Adele, Someone Like You gaat in haar 5e week omhoog van 24 naar 19. Lady Gaga en eh, Judas doet het goed. In de vierde week gaat ze 10 plaatsen omhoog naar nummer 18. You and Me at 6 featuring Shitty en Rescue Me in de 10e week omhoog naar 17. Alicia, eh, Alexis Jordan met Hush Hush Hush in de vijfde week van 22 omhoog naar 16. Mike Posner en Lil Wayne in de Boom Chicka Wow Wow staan acht weken in de lijst. Gaan van 20 naar 15. Maar de dus Like Clay Ready To Go in de zesde week van 18 naar 14. Op 13 blijven staan in de negende week James Blunt, So Far Gone. En Britney Spears hoor je Till The World Ends van 15 omhoog naar eh, nummer 12. En dat alles in haar achtste week. Lady Gaga, Born This Way, dat is eh, de nummer 11 van deze week. Zeven weken staat ze in de lijst van Europa. Medische kwam vanaf 7. 13 weken staat ze in de lijst. Een beetje verlies voor haar dus. Voordat uh, wij de top 10 gaan eerst nog even... Eh, Westkust, weerbericht. Kijken wat het weer dan allemaal gaat doen. Vandaag begonnen we wel met zonneschijn, maar daarna steeds meer bewolking. Het blijft wel droog, temperatuur maximaal 15 graden. Vanavond in de komende nacht overwegend bewolkt. Het blijft wel droog. Wind waait dan uit zuid tot zuidwest, vak tot matig van kracht. De temperatuur daalt naar een graad of 9. Morgen wordt het heel ander weer. Wisselend bewolkt vallen enkele buien en deze buien kunnen zelfs gepaard gaan met onweer. De temperatuur zal uitkomen op een graad of 16. De wind die zal vrij krachtig zijn, de kracht van 5. Zondag dan weer zonneschijn. Maar er vallen ook wel wat buien. Daarbij kan het ook weer tot onweer komen. Wind uit noordwest. Temperatuur stijgt naar een graad of 13. Vlak aan zee en een graad of 15. Eh, dat verder landinwaarts. Morgen, eh, of eh, maandag ook weer wat wolkenvelden. Maar daarna steeds meer kans op zonneschijn. Het ritme van Zandvoort. van Dam. Ladies and gentlemen, let's go! Hit it! Where was I when the rockets came to life and carried you away into the alligator sky? Even though I'll never know what's up, I'm never letting go. I'm never letting go. Uh-uh, that's not a plane, that's me. I'm sitting where I'm supposed to float on the cloud, can't nobody come close to The concrete and the sky switch places So now my ceiling is painted with cosmic spaces Flying cracking to the moon, keep your eyes shut Blasting off like a rocket from the ground up ha, I used to catch a cab on the Monday Now a taxi, satellite lights on the runway Fly, condo on the Milky Way A house on the cloud and God's my landlord And for my Repair's my drive. I got that. So if you need me, you can find me in the Where alligator was I sky. When the rockets came to life and carried you away into the alligator sky. Into the alligator sky. fly to? Well, I sit on my star and see street lights. Look up high, you miss me if you blink twice. <laughs> Imagination is high, and if you got it, you can meet me when you see me in the alligator sky. When the <laughs> rockets came to life oh. and carried you away into the alligator sky. Into the alligator sky. Even 10, Silo Green, Bright Lights, Baker CD. Toen op nummer 14. Deze week uh, eh, haalt hij daar de helft van af. Dan blijven er 7 plaatsen over en daar is hij op terechtgekomen. Dat alles in de zesde week alweer. Daarvoor op nummer 10 hoorde je Old City en de Alligator Sky. In de zevende week blijven ze zitten waar ze vorige week ook zaten. We gaan de top 5 in. We doen dat met Nicole Searchinger, Don't Hold Your Breath. In haar zevende week omhoog van 8 naar 5. the strength I have can say my name like a jersey, jersey. Shutting down the game, be my head coach, so you can, you can, and never take me out till you can taste the wind.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 achtste week gaan ze omhoog van 4 naar nummer 3. Voor uh, Ina, de Sun is Up. In de zevende week gaat zij ook omhoog, wel van 9 naar 4. En ook Nico Searching is goed bezig. Don't Hold Your Breath gaat in de zevende week omhoog van 8 naar nummer 5. Nog twee platen te gaan. In de snelle meerekenaars hebben we gehoord dat we pas twee zittenblijvers hebben gehad. En er dus nog twee zittenblijvers te gaan hebben. Nummer 1 en 2 blijven zitten waar ze vorige week ook zaten.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 Dus Alexis Jordan en Happiness. Nog één plaat te gaan. De beste plaat van Europa op dit moment is in handen van eh, Jennifer Lopez en Pitbull. de tiende week blijven ze bovenaan de lijst staan. De single die heet On eh, The Floor. De vraag is natuurlijk, hoe lang houden zij het vol boven in de lijst van Europa? party people in the club. I'm loose, loose, and everybody knows I get off the the truth, the truth. I'm like Inception, I play with your don't sleep or snooze, I don't play no games, but don't, don't, don't, get it confused, no.